jij nu naar die ander gaat. Nu weet ik zeker dat je niet meer van me houdt. Ik zal niet halen als je met die ander trouwt. Vaarwel, het is voorbij. met jou, al bleef je mij niet trouw. Vaarwel, het is voorbij. Want jij sprak toch nooit de waarheid. je met die ander trouw. Vaarwel, het is voorbij, die mooie tijd met jou. Al bleef je mij trouw. Want jij sprak toch nooit de waarheid tegen mij. Ik zal geen traan meer om je laten nu je mij verlaat. Ik wens je veel geluk als jij nu naar die ander gaat. Nu weet ik.